zullen hedgefondsen voor het eerst te maken krijgen met overheidscontrole... Hedgefondsen zijn beleggingsfondsen die uit zijn op zoveel mogelijk winst. Daartoe kopen ze geregeld bedrijven op om ze te splitsen en in delen weer te verkopen. Vaak investeren ze met grote sommen geleend geld. In het voorstel van de Financiële Commissie, dat erg lijkt op een voorstel van president Obama, moeten ze zich registreren en hun boeken openstellen voor federale inspectie. De commissie, die bestaat uit democraten en republikeinen, nam het voorstel met maar één tegenstem aan. De kans is daarom groot dat het voorstel wordt aangenomen als het hele Huis van Afgevaardigden erover stemt. Ouders die geld van hun kind erven moeten minder belasting betalen. Dat staat in een voorstel dat de drie coalitiepartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, de komende dag willen indienen tijdens een debat over successiebelasting met staatssecretaris De Jager. In de plannen van De Jager betalen ouders nog het hoogste belastingtarief over een erfenis van hun kind. De coalitie wordt dat dat wordt verlaagd. Bij een vermogen tot 45.000 euro zou zelfs helemaal geen belasting moeten worden betaald. Verder willen de partijen het fiscaal aantrekkelijker maken om een eigen bedrijf over te dragen aan een kind. Zo zou bij een ondernemersvermogen tot 1 miljoen euro helemaal geen successiebelasting betaald moeten worden. De Amerikaanse raketaanvallen met onbemande vliegtuigen in Pakistan en Afghanistan zijn mogelijk in strijd met het internationale recht. Dat zegt mensenrechtenonderzoeker Alston van de Verenigde Naties. Hij vindt dat de aanvallen veel weg hebben van willekeurige executies... omdat de VS niet duidelijk maakt waarop de verdenking tegen de doelwitten is gebaseerd. De zogenoemde drones voeren geregeld aanvallen uit op vermoedelijke terroristen. Alston is ook bezorgd over de toename van het aantal aanvallen met onbemande toestellen.